Informateur Ronald Plasterk heeft er zin in. Nou, we hebben een agenda gemaakt waarin we een aantal eh, inhoudelijke punten gaan bespreken... zoals die in de opdracht van de Kamer staan. Dat is een openbare opdracht. Die kent u. En eh, we kijken hoe ver we komen. Wordt er hier ook overnacht of, is het alleen... Ik zeker overnacht. Ik heb mijn tandenborstel bij me. Ja, NSC-leider Pieter Omtzigt had ook iets bij zich. Hij trakteert omdat hij gisteren 50 is geworden. Het is niet alleen maar gezelligheid. De vier gaan het onder meer hebben over de grondwet en de zorg. Zware criminelen worden voortaan via een andere route naar de zwaar beveiligde gevangenis in Vught gebracht. Grote drugscriminelen en moordenaars werden tot nu toe in lange kolonnes dwars door dat Brabantse dorp naar de beveiligde rechtbank vervoerd. Soms ook nog met een helikopter erboven. Zorgde voor veel onrust bij bewoners, daarom nemen ze nu een rustiger route. De lerarenopleiding zou gratis moeten worden. Dat wil de Onderwijsbond om het beroep aantrekkelijker te maken. Ze zeggen dat, het er, voor het onderwijs net zo, dat er voor het onderwijs net zoiets moet komen als bij defensie of politie... waar de lessen gratis zijn en studenten ook direct salaris krijgen. En inwoners van een plaatsje in Nieuw-Zeeland struikelen over de zeeleeuwen. Het is voortplantingsseizoen en het loopt een beetje uit de klauwen. Zo besloten twee zeeleeuwen een nestje te bouwen op een golfbaan. En weer een andere zeeleeuw dook op tijdens het NK surfen in Nieuw-Zeeland. Een fotograaf zag het gebeuren. The guys kept surfing. Um, just trying to keep out of its way, but it just kept following them and showing off and I'm ehm, doing better tracks than the surfers. Ja, de zeeleeuw deed het zelfs beter dan de surfers, zegt hij. Het eh, voortplantingsseizoen van de zeeleeuwen duurt nog tot halverwege deze maand. Het weer, een koude dag, maar wel met veel zon. Temperatuur schommelt op de meeste plekken rond het vriespunt. Door de harde wind kan het wel een stuk kouder aanvoelen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is nog file rijden op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is één rijstrook dicht in verband met gladheid. Op dit moment 10 minuten vertraging vanaf Vinkenveen. Dan blijft het nog erg druk op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en Knopend De Nieuwe Meer een kwartiertje vertraging. Een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A27, Almere richting Utrecht.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 dik genoeg voor een wedstrijd vanavond, voor zowel vrouwen als mannen. PVV, NSC, VVD en BBB zijn weer bij elkaar om te praten over een nieuw kabinet. Onderhandelaars praten de rest van de week op een landgoed in Hilversum... onder leiding van de informateur Plasterk. NS-personeel krijgt er dit jaar gemiddeld 6,6% meer loon bij. Ook worden uitzendkrachten na anderhalf jaar in vaste dienst genomen... en hoeven oudere medewerkers niet meer s'nachts te werken. Het weer, volop zon en temperaturen rond het vriespunt. Door de wind voelt het fors kouder aan.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 You know what I say is true, But I'll be loving you always. for another day. I know I'm living for tomorrow. could me the past, but that I mustn't you you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.